De gemeente bouwt aan een fabriek die fosfaat uit het rioolwater gaat winnen. Het fosfaat dat wordt opgevangen kan als grondstof worden verkocht aan kunstmestfabrikanten. Nu is fosfaat voor de waterzuivering een grote kostenpost. De stof veroorzaakt hoge onderhoudskosten, onder meer door verstoppingen en slijtage. Volgens de gemeente levert het winnen van fosfaat uit urine en ontlasting een kostenbesparing op van 400.000 euro. De Raad van State is zeer kritisch over de plannen van staatssecretaris Teven met de enkelband. Teven wil gevangenen die hun straf bijna hebben uitgezeten naar huis sturen met een enkelband onder elektronisch toezicht. Volgens de Raad van State is dat plan slecht onderbouwd en mogelijk gevaarlijk. Nu krijgen gevangenen aan het einde van hun straf steeds vaker verlof en ze krijgen begeleiding om weer aan het gewone leven te wennen. Dat vervalt in Tevens plan en daardoor kunnen gedetineerden sneller weer op het slechte pad raken. Teven wilde eerst de hele straf vervangen door elektronische detentie, maar dat dat wilde de Kamer niet. Politiemensen hebben vannacht een man van 36 uit Breugel gearresteerd... omdat hij gebruikte kleding uit goede doelencontainers had gestolen. De man werd al langer verdacht van kledingdiefstal. Hij werd aangehouden in Geldrop en in zijn auto lagen een aantal zakken kleren. Bij een winkelcentrum bleek een kledingcontainer te zijn opengebroken. Afgelopen weekend werd duidelijk dat stichtingen als het Leger des Heils en Humana steeds vaker last hebben van dieven. Textiel levert per kilo nu zo'n 70 cent op. Na de gijzelingsactie in het winkelcentrum in Nairobi worden nog 39 mensen vermist. Dat meldt de BBC. Bij de aanval kwamen 67 mensen om het leven. Het aantal vermisten lag nog veel hoger, maar inmiddels zijn tientallen mensen weer teruggevonden. Sommigen hadden niet doorgegeven dat ze terecht waren. Anderen waren helemaal niet in het winkelcentrum en wisten dus ook niet dat ze vermist werden. Het weer, vrij zonnig met een stevige oostenwind. Temperatuur tussen 14 graden in het noorden en 17 in het zuiden. Morgen weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A13 Den Haag-Rotterdam voor het Kleinpolderplein 2 kilometer. Op de A20 van Gouda naar Rotterdam tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het plein 2 kilometer.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 I never saw it coming, and I know it's.